Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De voorzitter van de Indonesische voetbalclub Arema heeft sorry gezegd voor de stadionramp van afgelopen weekend. Er vielen 125 doden nadat er rellen waren uitgebroken in het stadion... en het bestuur zegt dus dat zij verantwoordelijk zijn. Dat vertelt correspondent Mustafa Margadi. Maar dat is absoluut niet hoe de meeste mensen in Indonesië erover denken. Eh, die zeggen de politie heeft de rellen compleet verkeerd aangepakt... door hard in te slaan op relschoppers. Eh, maar vooral door het gebruik van traangas in een stadion. En dat mag helemaal niet volgens FIFA-regels. Toch zegt de politiechef dat zijn mensen niets fout hebben gedaan... Steeds meer bedrijven in ons land komen in de knel door de hoge energieprijzen. Bijvoorbeeld bakkers krijgen het moeilijk wanneer hun ovens staan te loeien op een duur energiecontract. De brancheorganisatie van voedselbedrijven hoopt dat het kabinet gauw met een steunplan komt. En er moet op school vaker en uitgebreider gepraat worden over seks. De voorlichting die nu in de klas wordt gegeven is volgens veel jongeren ouderwets. Er moet volgens deze onderzoeker echt iets veranderen. Pas het aan aan de huidige tijd en ook aan wat jongeren zelf eigenlijk al jaren eh, roepen daar ze meer behoefte aan hebben. Ze zijn heel tevreden over de aandacht die ze krijgen op school waar het gaat over de preventie van uh, SOA, HIV. Maar er mag volgens jongeren ook wat meer gepraat worden over het plezier van seks, het aangeven van grenzen en genderdiversiteit. En de snelste sport ter wereld kwam gisteren weer hortend en stotend en met veel vertraging binnen in veel huiskamers. de Formule 1-stream bij Viaplay, behoorlijk. Bijvoorbeeld bij deze vrouw die haar tv filmde. 22.000 tekort voor pol. En ik klop op. Heel veel heeft ze niet gemist. Max Verstappen werd zevende. Het weer nog een prima herfstdagje vandaag. Overal droog en af en toe een zonnetje. Al zijn er wel steeds meer wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar rijdt het iets langzamer dan gebruikelijk, maar er is maar één file die voor echt vertraging zorgt. Dat is de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Dat rijdt namelijk langzaam tussen Hilversum en Knoopend Lunetten.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 De Nederlandse voedselindustrie staat steeds verder onder druk door de hoge energieprijzen. De brancheorganisatie maakt zich zorgen en wil overheidssteun. In Haiti zijn zeker acht mensen gestorven aan cholera. Het is voor het eerst in drie jaar tijd dat mensen in Haiti overlijden aan de ziekte. De vrees is dat er een epidemie uitbreekt door gebrek aan schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Het weer droog met wolken en zon. Bij weinig wind wordt het maximaal een graad of 19. Morgen maximaal 20. just recalling twee keer een vattingen. De vibe is goed, maar bevat je Ik zit nu in een moed. Breng je ziel naar me toe. Want alles wat ik voel. na na na na na na na na na, na na na na na na na na na.